ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de aanslag tijdens een Chanukah-viering op Bandai Beach bij Sydney... is inmiddels opgelopen naar 16. Correspondent Meike Weijers weet meer over dat gebied. Het is ook van oudsher een plek waar heel veel Joodse mensen wonen. En dat gaat altijd heel harmonieus. Eh, maar de Joodse mensen die ik vandaag sprak, die zeiden... ja, de afgelopen twee jaar is dat wel echt veranderd. Er zijn veel meer antisemitische incidenten geweest. Ze hebben zich eh, bedreigd gevoeld. Eh, en ze zeggen dat die dreiging niet serieus genoeg is genomen door de autoriteiten. Een van de twee schutters die gisteren het vuur opende... is doodgeschoten door de politie. De andere schutter was zijn zoon van 24. Die werd zes jaar geleden al eens gecheckt door een Australische veiligheidsdienst... omdat hij mogelijk banden had met terreurgroep IS. Op de A79 bij Valkenburg is gisteravond een lichaam gevonden. Wie het is en hoe die persoon om het leven is gekomen is niet duidelijk. De politie doet volop onderzoek op de snelweg in Limburg. En er is weer bijna een vliegtuig op een ander toestel gebotst boven Curaçao. De piloot van een privévliegtuig zei tegen de luchtverkeersleiding... dat ze recht op een ander toestel afvlogen dat niet op de radar te zien was. Om wat voor toestel het ging is niet duidelijk... maar volgens de piloot van het privévliegtuig ging het om een groot toestel. Vrijdag was er ook al een bijna botsing tussen een lijnvlucht... en een Amerikaans militair vliegtuig boven Curaçao legende Shinky Knecht stopt ermee. Hij won als eerste Nederlandse schaatser een Olympische shorttrackmedaille... en zette de sport in Nederland op de kaart, zegt oud-bondscoach Jeroen Otter. Opeens had je zo'n jongen die iets kon. Die kon tussen gaatjes doorrijden waarvan mensen dachten, er zit toch helemaal geen ruimte? Langs de Canadees nu en langs de Chinees en dan binnendoor overheid blijven. En dit is hartstikke mooi. Deed dingen die op dat moment nog helemaal niet in het schaatsen gedaan werden. En plotseling was Nederland echt in no time werd shorttrack fan. Knecht hoopte over twee maanden nog één keer voor goud te gaan... bij de Olympische Spelen in Milaan. Maar door een bilblessure die niet snel genoeg herstelt... heeft hij toch besloten om nu al te stoppen. En het weer, de dag begint met best wat zon, vooral in het midden en zuiden. Later breiden die opklaringen uit en wordt het overal zonnig. Alleen aan de kust blijft het bewolkt, bij 8 tot max 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom staat 4 kilometer file tussen Wouwbrugge en Leimuiden.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse datacenters gebruiken net zoveel stroom als bijna 1,9 miljoen woningen, meldt het CBS. Het ging vorig jaar om ruim 4% van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland. Drie keer zoveel als acht jaar geleden. Treinen met militair materieel krijgen in de toekomst voorrang op het spoor. Nu is het nog zo dat treinen met daarop panzer- of legervoertuigen... moeten wachten als er een intercity voorbij komt. En de Amerikaanse regisseur Rob Reiner en zijn vrouw Michelle zijn doodgevonden in hun huis in Los Angeles. Volgens Amerikaanse media zijn ze vermoord door hun zoon. Reiner regisseerde onder meer When Harry Met Sally. Het weer in een deel van het land vanochtend al zonnig. Later op meer plaatsen, behalve aan de kust, bij graad of 10.